Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ontploffende lachgascilinders zijn mega gevaarlijk voor vuilnismannen en vrouwen. Daarvoor waarschuwen afvalverwerkingsbedrijven. De lege flessen worden na gebruik gewoon in de prullenbak geknald... en in de afvaloven kunnen die dingen ontploffen. Voor het lachgasverbod was er een statiegeldsysteem en daardoor waren er geen explosies. Maar dat is er nu niet meer, zegt de Vereniging van Afvalinzamelaars. Ja, en sinds het illegaal is, zijn het wegwerpverpakkingen geworden uit het eh, buitenland. Ehm, en mensen gooien ze of in de berm, wat eigenlijk nog beter is, of in het restafval. Eh, en dan gaat het echt helemaal mis. En dat zien we echt in duizenden. Dus de aantallen zijn duizelingwekkend. Afvalinzamelaars vragen gebruikers nu om de lachgascilinders in te leveren bij de Milieustraat in Rotterdam begint een proef om discriminatie door huisbazen aan te pakken is verboden om huurders te selecteren op afkomst, geslacht of geloof. Maar toch gebeurt dat regelmatig, dat zegt deze wethouder. Ja, wat, wij, eh, wat blijkt, uit onderzoek blijkt dat eh, ja, mensen met een eh, nou, niet-Nederlandse achternaam 23% minder kans hebben om een woning te vinden. Omdat er echt sprake is van woningmarktdiscriminatie. Bij de proef zien de huisbazen geen achternaam of afkomst staan bij een aanmelding van een mogelijke nieuwe huurder. Die gegevens worden pas zichtbaar als ze het huis mogen bezichtigen. En het kan zomaar zijn dat storm Piet Paulusma in de toekomst ergens rondraast. De naam van de overleden weerman is een van de Nederlandse inzendingen... op de internationale namenlijst voor stormen. Gisteren werd al onthuld dat ook de naam van NOS-weerman Gerrit Hiemstra is ingestuurd als stormnaam. In Europees verband, dat gaat op alfabet, als straks de G aan de beurt is, dan is dat storm Gerrit. Vanwege zijn naderende vertrek. Cadeautje van ons, cadeautje van het KNMI. Gerrit, maar gelukkig ben je er nog. Ja, is nog wat zeer gewaardeerd. Ja, Gerrit stopt dus binnenkort als weerman. In totaal kreeg het KNMI 160 naamsuggesties. Daarvan hebben ook Babette, Elin, Henk en Walid de lijst gehaald.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 Billy Fountains get out. Get back, Ruffy. back Ruffy. Get back, you flea infested mongrel tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. where the girls calling them canine. Hey, hey but they tell me, hey man, it's part of the party. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out. there's nothing if it don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if the Balkans.